Brandweerlieden hebben een reddingsoperatie in gang gezet. De oorzaak van het instorten van de dam is nog onbekend. In dezelfde deelstaat, Minas Gerais, bezweek vier jaar geleden ook een dam, waarbij 19 mensen om het leven kwamen. Dat ongeluk wordt beschouwd als de grootste milieuramp in de geschiedenis van Brazilië. President Trump heeft met de Democraten een akkoord bereikt over een tijdelijke heropening van de Amerikaanse overheid. De shutdown heeft 35 dagen geduurd, de langste sluiting ooit. Trump tekent vandaag nog een noodwet die de shutdown drie weken opschort. Hierdoor kan de uitbetaling van de salarissen van zo'n 800.000 ambtenaren worden hervat. Ook luchtverkeersleiders krijgen dan weer geld, waardoor het gevaar van vertragingen op de grote luchthavens is geweken. De zelfverklaarde nieuwe president van Venezuela, Juan Guaido... heeft zich voor het eerst in dagen in het openbaar laten zien. Te midden van duizenden aanhangers hield hij een toespraak... op een groot plein in de hoofdstad Caracas. Vervolgende volgende week kondigde Guaido een nieuwe demonstratie aan... tegen het zittende regime van president Maduro. Hij roept het leger op zich bij hem aan te sluiten. De afgelopen dagen zijn bij confrontaties met orde troepen naar verluid 20 mensen omgekomen. Guaido riep zichzelf eergisteren uit tot interim-president. Dit werd erkend door verschillende landen, waaronder de VS. Het ministerie van Defensie was wel degelijk op de hoogte van klachten over burnpits in Afghanistan. Een jurist die opkomt voor de belangen van militairen heeft een brief openbaar gemaakt waar dat uit zou blijken. In die brief erkent pensioenfonds ABP namens de minister van Defensie dat een militair in Afghanistan blootgesteld was aan toxische stoffen en gassen. De militair om wie het gaat leidt aan leukemie. Het weer in het Noordoosten is op diverse plaatsen nog spekglad door ijzel.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 Ik hoop het niet voor je dat je nog op kantoor zit, want dan gaat er iets goed mis. Of je bent blijven hangen bij de vrijdagmiddagborrel. Dat kan natuurlijk ook. En ja... Ik zeg graag gewoon al die tafels koelen aan de kant. Wagen dansje. Ik zeg... Bos bij het DJ Dion Sydney. Een uur lang hier non-stop in de mix. It takes pain in order to gain it. I'm gonna myself that trick, sip some whiskey, have a think, and get myself together.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 my own business. Deel 2, 2019, jaargang nummer 20. Ongeveer, pak een beet. Ja, 11 uur na de, klok. Dat betekent helaas alweer dat DJ Dion Sydney eh, een einde gaat maken aan zijn set. Want ja, voor de luisteraars en liefhebbers. Hij staat vanavond in Amsterdam. Club Smoky. Dus mocht je nog een feestje willen meemaken opzoeken. Gezellig. Volgende week vrijdag zijn we er weer. 9 uur sharp. Met nieuwe muziek, nieuwe nieuwtjes. Ja, en een hoop geheim. Maak een mooi weekend van.